8 uur. Dit is Renate Evers met het NO Bank van Zwitserland, UBS, de gegevens opgevraagd van Nederlandse rekeninghouders. Dat schrijft de Zwitserse krant Le Temps. Het verzoek zou te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking. Volgens de krant wil Nederland gegevens hebben van de periode februari 2013 tot en met december 2014. Niet eerder zou Nederland zo'n omvangrijk verzoek hebben neergelegd in Zwitserland. De tienduizenden vluchtelingenkinderen die elke maand Europa binnenkomen... krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat zei kinderombudsman Dullaert gisteravond in Nieuwsuur. Hij maakt zich met name zorgen om de geestelijke gezondheid van vluchtelingenkinderen... die vaak traumatische ervaringen hebben gehad. De Duitse transportautoriteit heeft Volkswagen tot en met 7 oktober de tijd gegeven om een oplossing te vinden voor de frauduleuze dieseltesten. Dat schrijft Bild am Sonntag. De autofabrikant moet voor die tijd met maatregelen komen en ook aangeven wanneer de problemen zijn opgelost. Gebeurt dat niet, dan kan de autoriteit besluiten dat Volkswagen de auto's waarmee mogelijk is gesjoemeld niet meer mag verkopen en zelfs niet meer mag verplaatsen. Minister Koenders lobbyt in New York voor een tijdelijke zetel van Nederland in de VN-veiligheidsraad. Daar wordt nu de algemene vergadering van de VN gehouden. Hij vindt dat Nederland op het allerhoogste niveau moet kunnen meebeslissen over de crisis in de wereld. De lobby begon anderhalf jaar geleden en volgende zomer is pas de stemming. Maar deze week wordt het promoten van Nederland flink opgeschroefd. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen naar New York om te pleiten voor een plek in de VN-veiligheidsraad. Het weer, hier en daar mist, maar die verdwijnt al snel.